De nieuwe verdenkingen staan volgens de politie los van de mesaanval deze zomer. Daarbij kwamen drie meisjes van 6, 7 en 9 om het leven. Doordat op social media geruchten rondgingen dat de dader een islamitische asielzoeker was... braken er in Engeland daarna rellen uit. De politie maakte toen bekend dat de verdachte is geboren in Wales. Flexwoningen zijn geen oplossing voor het woningtekort. Dat waarschuwt het planbureau voor de leefomgeving. Veel van die flexwoningen zijn niet groter dan 20 vierkante meter... en eigenlijk alleen geschikt voor op de korte termijn. Toch zijn deze jonge mensen in Amsterdam blij met hun containerwoning. Ik heb mijn eigen keuken, mijn eigen badkamer. Mijn koelkast staat in mijn badkamer. Maar het werkt, ja. Maar af en toe zou het ook wel fijn zijn als je gewoon net iets meer ruimte hebt... om, eh, om je kom te keren, om het zo maar te zeggen. Het afgelopen jaar zijn er 8000 flexwoningen neergezet. Een man van 20 uit Hilversum is opgepakt omdat hij via de post drugs zou hebben verstuurd naar het buitenland. Justitie zegt dat er ruim 20 brieven en pakketten met drugs zijn onderschept. Het gaat om 3-MMC, crystal meth, coke en ecstasy pillen. Een van de pakketten was een boeddha beeld met MDMA. En archeologen die onderzoek doen op het Binnenhof in Den Haag noemen het een ware goudmijn. Tijdens de renovatie daar zijn al tienduizenden bijzondere voorwerpen gevonden. Een wijzerplaat van een zonnewijzer. Hij is gemaakt van eh, dierlijk materiaal, van hoorn. En eh, waarschijnlijk in de late 16e of de vroege 17e eeuw. Het is zo'n privilege om op zo'n belangrijke historische plek onderzoek te mogen doen. En zoveel mooie sporen en gegevens vast te leggen voor de toekomstige generaties. Ja, daar worden wij helemaal blij van. de mooiste vondsten die zijn waarschijnlijk ergens op het Binnenhof te zien als alles daar klaar is. Dat zal niet eerder dan in 2028 zijn. Het weer dan vanavond en vannacht af en toe regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen eerst mist, later vooral in het westen ook een zonnetje. En dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 But the rest of the broadcast will be in Dutch. Het eerste nummer wat ik klaar heb liggen is ehm, van Curtis Fuller. Curtis Fuller, een trombonist hij eh, heeft een eh, prachtig album gemaakt. Dat heet The Story of Cathy and Me in 2011. En het gaat eigenlijk over het afscheid van, eh, van zijn vrouw Cathy, die overleden is toen. Hij speelt hierop samen met Lester Walker op trompet, Daniel Bauerkemper op sax en uh, Akim Marable op sax, Henry Conaway op drums en Clarence Levy op percussie en Nick Rosen op piano. Het nummer heet Little Dreams, Curtis Fuller. Nachtvuller met Little Dreams. Ik ga verder met een nummer van Greg Burke. Ik was eh, een paar weken geleden in Italië voor een eh, korte vakantie... en wij zaten te eten s'avonds in, een, eh, in een restaurantje... en achter ons zaten een stel Amerikanen. En ik kon het gesprek aardig volgen... en tot mijn grote verbazing bleken het jazzmuzikanten te zijn. Ik raakte in gesprek en ehm, we stelden elkaar voor... en een van hun was Greg Burke... Greg Burke is een pianist, een Amerikaanse pianist. En hij eh, is opgegroeid in, eh, in Michigan. Ehm, en ehm, heeft in Detroit ehm, eigenlijk eh, zijn jeugd doorgebracht. Heeft muziekopleiding gedaan. Hij komt uit een muzikale familie. Zijn vader is dirigent en zijn moeder is een sopraan. En hij heeft onder andere gestudeerd met Yusuf Latif. En hij is later naar, naar Europa verhuisd. En is heel veel op gaan treden met zijn eh, trio. En heeft een eh, prachtig album afgeleverd eh, dit jaar. Dat heet The Sun Up. En daarvoor ga ik een nummer draaien When Will You Know. special welcome for Greg Burke. I just explained in Dutch. we met in Italy in a restaurant in, in Siena. And I was happy uh, to uh, to meet him and um, some other artists. I'll come back to that later. And I'm going to play a song from his new album from this year, Sun Up. And the number is uh, called, the title is called When Will You Know? Greg Burke. When Will You Know van zijn album Sun Up, de Amerikaanse jazzpianist. Later in dit, ehm, eh, deze ochtend heb ik nog een nummer van een ander album. Greg Burke is listening in, so that's why I eh, did this eh, title in, um, announced this title in English. And later this morning I'll play another song from another album from him. We will continue in Dutch. Volgende album wat ik heb klaar liggen, dat heet Why Dropping Things. Um, het is een eh, album van Betty Carter. Het eh, is gemaakt in 1990. En Betty Carter zingt natuurlijk. En ze wordt onder andere vergezeld door Gary Allen op piano... Greg Handy op Sax, Freddie Hubbard op eh, trompet... Taris Martin op dobbelbas en Gregory Hutchinson op drums. En Gregory Hutchinson was ook een van die jazzartiesten... die ik in uh, Chennai ontmoet heb. En daar ga ik een nummer van draaien van het album dat heet Why Him... What can I say about his face? Except his features are in place. not bewildered by his charm. as I Betty Carter met Dropping Things. Daarop speelde mee Gregory Hutchinson. Gregory Hutchinson is een drummer. Ik ehm, was inderdaad in Italië bij die, eh, in dat restaurantje... waar we die jazzmuzikanten tegenkwamen. En ook Gregory Hutchinson was daarbij. En zijn naam uh, deed een belletje rinkelen bij mij. Hij heeft namelijk samengespeeld met Roy Hargrove. En toen we in gesprek raakten toen eh, bevestigde hij dat ook. Hij heeft eh, diverse jaren in eh, de band met Roy Hargrove gespeeld. Heeft ook op North Jazz veel opgetreden. In, zelfs nog in Den Haag. En dit jaar heeft hij nog opgetreden met Peter Bates op het North Jazz Festival. Ik heb een nummer gekozen van een album uit 1994 van het Roy Hargrove Quintet... With the Tenors of Our Time. Het nummer heet When We Are One. En natuurlijk met Roy Hargrove... maar ook Johnny Griffin en Craig Hutchinson op drums. Hargrove Quintet met, zoals gezegd, Greg Hutchinson op drums. Ik ga verder met een andere artiest waar Greg Hutchinson ook veel mee heeft samengespeeld. En dat is Joe Henderson. Joe Henderson, een, eh, ja, ook een hele bekende met vele albums. En ik heb zijn album Lush Life uit 1992 uitgekozen. Het was een soort van comeback eh, album voor hem. En het is een geweldig album geworden. Hij ehm, heeft tien van eh, Billy Strayhorn's ja, meest gewaagde composities uitgekozen. Willie Strayhorn, de componist van Duke Ellington. En ehm, op dit album speelt hij samen met onder andere Winter Marsalis... maar ook de pianist Stephen Scott en op bas Christian McBride... en natuurlijk Gregory Hutchinson op drums. Gaat u luisteren naar Joe Henderson met Raincheck... met Raincheck. En onder andere speelde mee Gregory Hutchinson. Ik ga verder met opnieuw Greg Burke, de pianist. Zoals gezegd, ik eh, zou nog een album eh, van hem eh, draaien. Dat album is Nothing Knowing uit 2005. En daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Operetta. En Greg Burke wordt hierop vergezeld door twee muzikanten... die samen gespeeld hebben met Paul Blij. En Paul Blij is een van de, ehm, van de mensen die Greg Burke eh, beïnvloed heeft. Het is een van zijn voorbeelden. En die twee mensen zijn Steve Swallow op bas en op drums eh, Bob Moses. En gaat we luisteren naar het nummer Operetta. operetta. Ik ga verder met een andere pianist, een hele bekende pianist deze keer, Bill Evans. Hij heeft een live album opgenomen dat heet Live at Lulu White's en daarvan ga ik draaien de Peacocks. Bill Evans. Nederlands trio met de Peacocks. Ik ga verder met een uh, Nederlandse Mingelberg. Het album is No ID. Het komt uit 1996. En ik ga het gelijknamig nummer draaien. En ehm, daar wordt hij op vergezeld door Krekko Hen op bas en Joey Barron op drums. Het nummer eh, is ook het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Natuurlijk zijn we zo weer terug na het nieuws van 11 uur. Dus blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer mooie nummers klaar liggen.